Waterwalgemoed met het NOS Journaal. In het hele land nog slachtoffers. Bij de nationale dodenherdenking op de Dam was enkele minuten voor acht uur wel geschreeuw te horen, waarna de politie de roeper direct oppakte. Vanochtend maakte actiegroep Geen 4 mei voor mij bekend af te zien van het aangekondigde lawaai-protest tijdens de twee minuten stilte op de Dam. De groep wilde herrie maken omdat ze vinden dat ook oorlogsmisdadigers worden herdacht... die in de periode 1945-1949 in Nederlands-Indië mensen hebben omgebracht. Ook op allerlei andere plaatsen in het land worden de doden herdacht. Zo werd op de vlakte bij Den Haag een stille tocht gehouden... met aansluitend twee minuten stilte. Onder meer in het Rotterdamse Luxor Theater en in Madurodam in Den Haag... zijn herdenkingen speciaal voor kinderen gehouden. Israël trekt de kandidatuur voor de VN-veiligheidsraad in. Volgende maand wordt er gestemd over twee tijdelijke plaatsen in de raad. Het is niet officieel bekendgemaakt waarom Israël zich terugtrekt... maar een bron zegt tegen persbureau Reuters... dat Israël bij voorbaat geen kans denkt te maken... tegen kandidaten Duitsland en België. Topman Jean-Marc Chaniac van luchtvaartmaatschappij Air France KLM stapt op. Het merendeel van het personeel stemde tegen het salarisbod van de Air France-directie... Janayak had al aangekondigd dat hij in dat geval zou vertrekken. Hij hoopte buiten de Franse vakbonden om tot een akkoord te komen met het personeel. De bonden verzetten zich al weken tegen het salarisbod... en willen een directe loonsverhoging van 6 procent. De politie in Bologna heeft een man opgepakt die mogelijk achter drie kunstdiefstallen in drie musea in de Italiaanse stad zit. bij een vierde museum werd hij herkend op camerabeelden. Bij hem thuis zijn de drie gestolen werken teruggevonden.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 They had the liquor overflow in the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last. She said, What would you do if the someone's at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way a with a man for a little bit of money and his daddy's gone. smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. one with a baby, that's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye and said, Every day I wake up hoping to die. She said, Nigga, I know about pain, cuz me and my sister ran away, so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the son was at home crying on the bedroom floor? Cause he's hungry, and the only way to feed him is to sleep with a man. the record, yo. Stop the record. Yo, Shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse. What would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know if my mother just a good time, but for me, this is what I call life.